Citydijkers met het NOS Journaal. Het aantal doden door een Russische raketaanval in de Oost-Oekraïnse stad Dnipro is opgelopen naar 9. Ook zijn er meer dan 60 mensen gewond geraakt. Een van de raketten raakte een flatgebouw. De Oekraïense president Zelensky heeft op Twitter zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. Ook in Kiev, Kharkov en Lviv kwamen raketten neer. Die waren gericht op belangrijke infrastructuur. De afgelopen maanden wordt Oekraïnse infrastructuur geregeld aangevallen door Rusland leidt op veel plekken tot uitval van stroom en water. In Tsjechië is een tweede ronde nodig van de presidentsverkiezingen. De Tsjechische oud-NAVO-generaal Pavel won van de populistische oud-premier Babis... maar het verschil tussen de twee is minimaal. Pavel kreeg 35,4 van de stemmen en Babis 35 Daarom is over twee weken een tweede stemronde nodig... De president is in Tsjechië voornamelijk een ceremoniële functie... maar de president wordt wel gezien als invloedrijke stem in het maatschappelijke debat. In Tel Aviv in Israël zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan... om te demonstreren tegen de nieuwe regering. Die werd ruim twee weken geleden geïnstalleerd. Demonstranten zijn onder meer tegen hervormingsplannen... waarbij het parlement meer en het Hoge Rechtshof minder macht krijgt in de Eredivisie heeft AZ uit bij Heerenveen met 2-0 gewonnen. Doelpuntenmakers voor de Alkmaarders waren De Wit en Reinders. Door de winst staat AZ nu tweede. Volendam, RKC Waalwijk eindigde verder vanavond in 2-1. Sparta scoorde tegen Excelsior nog in de verlenging. Het werd daar 1-0. En Ajax tegen FC Twente eindigde in een gelijkspel met 0-0. Het weer, de regen trekt via het oosten het land uit... en op de meeste plaatsen blijft het droog.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 See all my stars align. This is the moment, my final test. Destiny beckons, I never reckon second best. I won't look down. is the moment, the greatest moment. greatest moment, the sweetest moment. see a blind man cross the road to give to think tips on what one might have.